Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Hulpverleners zagen vorig jaar meer kinderen die door hun eigen ouders werden aangeboden voor seks. Volgens een hulpcentrum was dat zo bij 1 op de 7 slachtoffers... een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Deze onderzoeker had gehoopt dat corona zou zorgen voor een verbetering van de cijfers omdat de kinderen veel binnen hebben gezeten, maar het werd juist erger. Want ja, de beschermende factoren om hen heen, denk aan een school, denk aan zorgverleners, maar ook aan de opsporing, ja, die zijn tijdens corona of weggevallen of op een afstand komen te staan. Terwijl de mensenhandelaren en klanten zich daar eh, niks van hebben aangetrokken. In veel gevallen zitten de ouders met grote schulden of ze hebben verslavingsproblemen. Er zijn nog nauwelijks bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich niet hebben gehouden aan de quarantaineplicht. Sinds een maand moeten reizigers uit hoogrisicogebieden een tijdje verplicht binnenzitten. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete. Tot nu toe is dat iets meer dan twintig keer gebeurd, zegt de Telegraaf. Sommige ouders in Noord-Holland en een deel van Flevoland kunnen hun kind vandaag niet naar de opvang brengen. Er wordt gestaakt, omdat de vakbond vindt dat er te weinig wordt gedaan om de werkdruk omlaag te krijgen. Over een week is er ook een landelijke staking. Wessel van 18 uit Winterswijk is genomineerd als veelbelovendste ondernemer van 2021. In zijn webshop verkoopt hij zwembrillen op sterkte. Dat bleek een gat in de markt. Deze zwemmer is er blij mee. Ik heb eh, heel vaak in het zwembad. Dan hoor ik mensen en denk vanaf hoor nou, mijn ken ik ze, maar dan eh, kan ik ze niet herkennen. Ik weet niet wie, wie het is. En eh, of, of ik weet niet hoe laat het is, dan weet ik hoe lang ben ik nou eigenlijk aan zwemmen. En ondertussen denkt Wessel alweer verder, want zwembrillen op sterkte zijn voor hem nog maar het begin. Over vijf jaar wil ik eh, eh, niet alleen een webshop in zwembrillen hebben, maar wil ik een volledige webshop hebben met eigenlijk alle sporten eh, die daarin voorkomen en daar echt mooie handige accessoires voor. Ehm, en dat langzaam steeds uitbreiden. Het weer een grijze dag vandaag en af en toe regent het. Daardoor is het best wel koel cool en gaat op 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland gebeurde een ongeluk op de A10, de ring oost richting Utrecht.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 Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. night, it's a different world.